7 Levi van Eck met het NOS-journaal. Brazilië heeft een diplomatieke post geopend in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem... maar de ambassade zelf blijft in Tel Aviv. De opening van het kantoor valt samen met het vierdaagse bezoek... van de Braziliaanse president Bolsonaro aan Israël. Eerder beloofde Bolsonaro dat de ambassade in zijn geheel naar Jeruzalem zou worden verplaatst. Met deze stap lijkt hij te breken met zijn belofte... Het verplaatsen van ambassades naar Jeruzalem ligt internationaal gevoelig... omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van hun toekomstige staat. De strijd om de titel in de eredivisie ligt weer helemaal open. Ajax heeft PSV thuis met 3-1 verslagen. Met nog zeven wedstrijden te spelen is de achterstand van Ajax op koploper PSV nog maar twee punten. Feyenoord zakte van de derde naar de vierde plaats. Uit was FC Utrecht met 3-2 te sterk. AZ heeft nu drie punten meer. Pek Zwolle won thuis met 3-0 van Emmen... en eerder op de dag lukte het NAC niet om met de nieuwe trainer Ruud de Brood te winnen. Thuis werd het tegen VVV 1-1. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wordt interim-directeur... van het Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de islamistische school is er een bruggenbouwer nodig... na alle commotie van de afgelopen tijd... Het Haga Lyceum kwam begin deze maand in opspraak... omdat leraren contacten zouden hebben met terroristen... en leerlingen zouden beïnvloeden met hun radicale ideeën. Van Doorn was lid van de PVV, maar werd in 2011 uit de partij gezet. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam. In Brussel hebben ongeveer 8000 mensen geprotesteerd... tegen het klimaatbeleid van de Belgische regering. Daarbij ontstonden ook enkele ongeregeldheden... Relschoppers, deels gekleed in gele hesjes, gooiden ruiten in en beschadigden gebouwen. Ook werden er voorwerpen naar de politie gegooid. Daarbij raakte één agent gewond. Er zijn ruim 70 eh, mensen aangehouden. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt en de wind neemt iets af. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen volop zon en dan wordt het 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 En dat maakt ze geweldig. We maken kennis met ze via de titelsong van hun recent verschenen album. Well, I was playing rock and roll in a three-piece band. We had Fender guitars, big loud amps, playing songs all night after working other jobs all day. We had a great show, one more song to go before things to too close uh, to the drums. They overheated and then they went up in smoke. Up in smoke, up in smoke, yeah, the drums went up in smoke. In de tweede uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ze vond zelf een weg door gelijkgestemden met rock'n'roll nummers... in bars, honky-tonks, bowlingbanen en dansgelegenheden in het Midwesten te vermaken. Waarbij ze wanhopig probeerde haar Texas twang en accent te verbergen. Toch kon haar stem niet ontsnappen aan die stoffige wegen en de muziek van AM-radio uit haar kindertijd. Ze keerde uiteindelijk terug naar de roots toen ze speelde als Patsy Klein in een theaterproductie van de musical Always Patsy Klein. De keus van Stop, Look en Listen is dan ook niet verwonderlijk. a terrible fix. But if you're traveling that way too, I tell your friends what you better do.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 Met gevolgd door Full Hearted Memory, waarmee hij zijn eerste nummer 1 hit scoorde. have been showing all the signs of a woman with someone else on her mind. It's not your fault, it's the nights I've left you alone. And if you're thinking you want a stranger, coming home. up some roses and champagne on the way. Oh, I called to ask you to put some soft music on. Cause if you're thinking you want a stranger, patiently here every night so it can fool him more. He's got a fool-hearted memory. It won't let him see that she walked out. De uit Engeland afkomstige Rob Heron en zijn vijf maten maken muziek zoals we die uit de jaren 50 en begin jaren 60 kennen. Swing, blues, rock and roll, folk enzovoort. De jaren 50 krijgen wel heel erg vat op de groep in Life is a Drag. I've been going to my girlfriend's wardrobe trying high heel shoes and silk dresses, but it makes me feel don't dress it up. Life is a drag if you don't dress it up. So take your high heel shoes and your box of cheap makeup. Life is a drag if you don't dress it up. Well, come on, you fellas, take off your suits, your everyday shirt and tie. I've got something you need to try before the day you die. Life is a drag if you don't dress it up. Life is a drag we don't visit So take your high shoes and your box of cheap Life is a drag if you don't I'm telling you now, it's worth Makes you feel more alive. I like my feminine disguise, and I'm never gonna apologize. Life is a drag if you don't. dress it up. Mandy Barnett kroop al eens in de huid van Patsy Klein. En nu heeft ze een album met Don Gibson songs opgenomen. Uiteraard mag haar versie van I Can Stop Loving You daarbij niet ontbreken. De cover van deze week. Goodman wil er graag op wijzen dat alles waarnaar ze luistert haar muzikale ontwikkeling op de een of andere manier stuurt. Ze meldt echter dat Miranda Lambert, Loretta Lynn, Casey Musgraves, Brandy Clark, Justin Moore en Tyler Childers tot haar grootste voorbeelden horen. Met Bourbon Breakdown bewijzen dat ze op de goede weg is. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. The Blue Shadows was een Juno Award genomineerde Canadese alt-country band die bestond tussen 1992 en 1996 en twee albums uitbracht in Canada op Sony Music. Via Deliver Me maken we kennis met ze. if we get what we think we want. latere jaren is er meer belangstelling voor de muziek van de Blue Shadows, vooral na de heruitgave in 2010 van On the Floor of Heaven. De re-release was ook de eerste keer dat de muziek van de band ook in de Verenigde Staten werd uitgebracht. Een van de laatste wensen van Kalschel, een van de leden, voor zijn dood in 2006, was dat de On the Floor of Heaven opnieuw zou worden uitgebracht en door een breder publiek zou worden gewaardeerd.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 Nu weer naar het heden. We blijven nog even in Canada bij Dan Davidson, die Cinderella vertolkt. You are my Cinderella. moonlight, moonlight. So, baby, give me your hand. Cause a jukebox slow. sexy, smart as hell, and baby, I just wanna spend my lazy days with you, cause you Het komt erop neer dat Tall Grass met daarop High Heel Blues van betekenis is. Luister, en luister opnieuw. De Goat Roper Rodeo Band heeft hun eerste geweldige album geproduceerd. Een opbeurende en oprechte reis over de stoffige wegen van de Americana. Getipt voor de top. Reba McIntyre is langzamerhand een oudgediende in de country. Ze timmert echter nog steeds aan de weg. Met Storm in een shot glass levert ze haar nieuwste single af. Jonkie Jennifer Nettles doet hetzelfde met I Can Do Hard Things. She's up on the bar stool drinking like a mad fool. Everybody around here knows what it does to her. A dark cloud up above her, it's all over a lover. All the signs are saying it's gonna get worse. There she goes, throwing back a storm in a shot glass. Here comes a better step back. That's a storm in a shot glass. That poor bartender, he sure remembers what happened last time when she rolled in. Tell the band to step it up. No songs about breaking up. And the last thing you want to do is mention him. Oh, Lord, it's a Jack Black storm in a shot glass. touching everything, and everything is touching me. Upon the Rock is een song van Kevin Dealer afkomstig van het album The Long Road Home. I was tall, big man And look you in the eye I was told to be strong But a man, he does not cry But your eyes will wane with the passing of time. pains on my own with a black heart in my chest and a head as hard as stone. But it ain't about trying harder, it's about just letting go. For oh, there is one who will catch you, who loves you more. I am broken, Lord, broken. I am broken ride. Na twee uur draaien ben ik wel toe aan een biertje op het strand. Jess Rice vergezelt me. Proost. Tot volgende week. Dag. like a lime Corona. I like the Cate Red. And I'll drink a Modelo. I'll drink a dogfish head. And I can down Sam Summers. And can down Red Stripe. I'll drink anything from high octane to low cal ultralight. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright and drink it on up as sure as the rising tide. Then we'll raise our mast and raise our glass to the golden days gone by. Cause a beer on a beach on a sunny day is what we call living the life. I'll sip on a land shark. I'll sip on a Carib a bottle of Balashi or crack up a coca lick. I'll throw back an Amstel, I'll throw back a mango breeze. Yeah, I'll partake in what they make from Maine down to Belize. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup and drink it on up as sure as the rising tide. time to roll and let the summer sun shine straight into your soul. Cause a beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup and drink it on up as sure as the rising tide. Yeah, beer on a beach on a sunny day makes everybody feel alright. Hoist up your cup drink it on up sure as the rising tide. Then we'll raise our mass to raise our glass to the golden days gone by.